Vooral Noord-Afrikanen en Roma voelen zich gediscrimineerd. De meesten doen geen aangifte omdat gedacht wordt dat dat toch niet uitmaakt. Het EU-bureau roept alle lidstaten op uitsluiting van minderheden te voorkomen. In Haarlem zijn twee jongens en drie mannen aangehouden. Die worden verdacht van het stichten van een groot aantal branden. De jongste is 12 jaar oud. Volgens de politie zitten twee neven van 21 en 30 jaar nog vast. Ze hebben 30 brandstichtingen bekend. Sinds begin dit jaar waren er in de wijken Schalkwijk en Haarlem-Oost veel meer branden dan normaal. Onder meer vuilcontainers, auto's en een camper gingen in vlammen op. Totale schade loopt volgens de politie in de honderdduizenden euro's. Oud-premier Van Acht heeft samen met andere prominenten een stichting opgericht voor de rechten van Palestijnen. Onder andere de oud-ministers Van den Broek en Van Mierlo en de voorzitter van de HBO-raad Doekter Terpstra hebben zich aangesloten bij de Rights Forum. Het forum stelt dat in het Israëlisch-Palestijnse conflict het internationaal recht met voeten wordt getreden. Vooral de Palestijnen zouden daar de dupe van zijn. Via diplomatieke druk wil het forum bereiken dat Israël zich gaat houden aan internationale rechtsregels, zoals een stop op het bouwen van nederzettingen. Als het dit weekend onbewolkt is, eh, zullen er onder dit zonnetelescoop veel vallende sterren te zien zijn. De aarde trekt dit weekend door de baan van de uitgedoofde komeet Paton, die een soort staat van stofdeeltjes heeft, die geminiden heten. Deze stofdeeltjes of gruisdeeltjes worden aangetrokken door de aarde. Als ze in de damkring komen, lichten ze door de wrijving even op. Dit verschijnsel, in de volksmond vallende sterren genoemd, zal zijn hoogtepunt bereiken in de nacht van zondag op maandag.